als Sofietje is een lentesymfonie. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was.